Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de dood van Michael Jackson is het woord nu aan de jury. De aanklager en de advocaat van Dr. Murray hebben hun afsluitende betogen gehouden... en de komende dag beginnen de twaalf juryleden met hun beraadslagingen. Dr. Murray, de lijfarts van de popzanger, is volgens de aanklager schuldig aan doodslag... omdat hij Jacksons slaapproblemen te lijf ging met het zware verdovingsmiddel Propofol... Volgens Murray's advocaat had Jackson zichzelf geïnjecteerd met propofol toen de dokter in een andere kamer was en valt Murray dus niets te verwijten. Als Murray wordt veroordeeld kan hij vier jaar cel krijgen en kan zijn artsenlicentie worden ingetrokken. In het Spaarlee in Haarlem is een vrachtschip gezonken. Het schip is volgeladen met zand en ligt dwars in de rivier. Het steekt nog net boven het wateroppervlak uit. Er was een lek aan bakboordzijde ontstaan, waardoor is niet bekend. Pogingen van de brandweer om het schip leeg te pompen zijn mislukt. De schipper, de havendienst en de politie zijn nu in overleg over hoe het verder moet. Voorlopig is het scheepvaartverkeer over het Spaarne gestremd. De website van de HEMA is al uren slecht bereikbaar. Afgelopen avond ontstond een stormloop op een taart die op de site gratis werd aangeboden. De bosvruchten clafoutie kost eigenlijk 4 euro, maar door een fout stond die op de site voor 0 euro. Op Twitter lieten honderden mensen weten dat ze er een hadden besteld. De HEMA weet niet hoeveel bestellingen er zijn geplaatst en beraadt zich nog op een oplossing. Het bedrijf vreest dat gratis weggeven flink in de papieren zou lopen.